Bonenbakker met het NOS Journaal. De hulp aan pleegkinderen schiet tekort door gebrek aan goed leiderschap in de pleegzorg en de jeugdbescherming. Dat concluderen twee inspecties die beide sectoren onderzochten... naar aanleiding van het meisje dat zwaar werd mishandeld in een pleeggezin in Vlaardingen. Volgens de inspecties is de screening van pleeggezinnen goed en doen medewerkers hun best. Maar de werkdruk is te hoog, waardoor medewerkers de kinderen niet vaak genoeg zien en spreken. Ook worden er te weinig controles uitgevoerd. Verder werken zorgverleners vaak langs elkaar heen. Beter management zou daar veranderingen in moeten brengen. De luchthaven van de Deense stad Aalborg is gesloten omdat er drones zijn gezien. Details zijn nog niet bekend, de politie doet onderzoek. Vier vluchten naar Aalborg, waaronder eentje van de KLM uit Amsterdam, moesten uitwijken of werden geannuleerd. Maandag was de luchthaven van Kopenhagen urenlang afgesloten vanwege drones. Later moest ook die van Oslo om dezelfde reden dicht. De Europese Commissie zei dat Rusland er mogelijk achter zat. Het geweld van zaterdag in Den Haag was rechtsextremistisch. En de politiek moet niet om dat woord heen draaien. Dat zei AIVD-hoofd Akerboom in de Tweede Kamer bij een uitleg over de rellen. Volgens hem moet je het geweld duidelijk benoemen om het te kunnen oplossen. We moeten allemaal in de spiegel kijken, ook de politiek, vindt hij. Het geweld tegen de politie, de aanval op het D66-kantoor en het Binnenhof... en ook de Hitlergroet van sommige demonstranten... staan voor zorgelijke ontwikkelingen in de samenleving, zegt Akerboom. Het weer. Vannacht kan in Limburg wat regen vallen, minima tussen 5 en 13 graden. Daarna in het noorden een vrij zonnige dag, in het zuiden meer bewolking.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 Take you know I'll be on. see your face, I get heartbeats, baby. And every time I hear your name, I get real, real hard. Ze luierde net onder, ze vielen haar vrij. Er is wat voor kinderen, hij maakt soms op oorlogspaard. Maar werd ze ijs vast in het, nou dat wordt de Ze kraaien is de rijkdom van het veld. Het uur haast honderd, een je heerskepaar. Ze boeren met toender, ze bleven tot honderd uit en de taal die men haar bijbracht had.